Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De introductieweken staan op losse schroeven. Het demissionair kabinet maakte vanmiddag bekend dat grote evenementen voorlopig niet kunnen doorgaan. En kleine evenementen alleen met hele strenge regels. Een flinke teleurstelling voor eerstejaarsstudenten, zegt studentenvakbond LSVB. Wij hadden eigenlijk gehoopt dat er eh, veel meer mogelijk was geweest, eh, ook binnen. Dus noods met eh, toegangsbewijzen. Maar het feit dat dat nu niet kan is eigenlijk ook mede dankzij wat er begin juli is gebeurd... Dus studenten worden een beetje de dupe van het zwabberbeleid begin juli. Volgens de studentenvakbond is het niet te doen om met al die strenge regels een introductieweek te organiseren. Justitie in Duitsland onderzoekt de zware overstromingen in het Aardal vorige maand. Daarbij kwamen 138 mensen om het leven. Lokale overheden zouden de inwoners daar slecht of te laat hebben gewaarschuwd of geëvacueerd. Zo zou er niets zijn gedaan met een e-mail van het ministerie van Milieu... waarin werd gewaarschuwd voor het hoge water. Waarschijnlijk beslist het kabinet in het najaar of mensen die volledig gevaccineerd zijn een derde prik kunnen krijgen. Het OMT en de Gezondheidsraad werken nog aan een advies over zo'n boosterprik. In Israël en Groot-Brittannië is het al besloten dat ouderen en kwetsbare mensen een derde prik krijgen. Twee weken na de watersnood in Limburg is een boer uit Echt nog steeds zeven van zijn 30 koeien kwijt. De Galloway runrust stonden langs de Maas en werden meegenomen door het water. Eén van de koeien haalde het nieuws omdat hij 100 kilometer stroomafwaarts in Brabant terug werd gevonden. Met haar gaat het inmiddels weer hartstikke goed, zegt de boer. Ongelooflijk, met de koe is het hartstikke goed. Ze ligt fijn te rusten op het stro. En ze heeft ook wat gegeten.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 just met as well hier bij de Nashville Radio Show. We hebben nog dik een uur voor je te goed. En wat hebben we allemaal? Ga eens even kijken. We hebben nog de Nashville Spiegelplaat. We hebben natuurlijk nog twee nummers. Een Spotlight album. De maandartiest komt nog voorbij. En natuurlijk ook de digitale brievenbus waar we dan nu weer naartoe gaan. Voor muziek uit Canada. De debuutsingle van Miranda Christie. Dit is Pure. in de Show. Dat was de debuutsingle van Miranda Christie uit Canada. En dat nummer heet Pure. We gaan naar muziek van Luke Bryan. Hij is al niet meer weg te denken in de country muziek sinds 2006. En dit is Countryman. salt to come and warm you up up in that cold hay loft. Let me hold you, little darling, in my big strong arms. Can't get these kind of muffles anywhere but a farm. Hey, I'm a country man. A city boy can't do the things I can. I can grow my own groceries and salt cure a ham. Hey, baby, I'm a country man. Jeep with camouflage seats. That way nobody sees us parked back up in these trees. Your little iPod's loaded down with hoopa stank. Don't be a tape player hater, girl, we're grooving to hang. Hey, I'm a country man. A city boy can't do the things I sweater tight. But girl, I'm here to tell you, don't believe the hype. Hey, I'm a country man. I can wrestle hogs and gators with my two bare hands. baby, I'm a country man. Hey, baby, I'm a country Een nummer wat volgens mij op het lijf geschreven is. Luke Bryan en Countryman. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat. En deze was in de eerste instantie een instrumentaal nummer... dat in 1938 voor het eerst werd opgenomen. Twee jaar later zouden de bandleden van Bob Wills, de Texas Playboys... er een tekst op maken en kreeg het een andere titel. Toen ging het heten New San Antonio Rose. 75 jaar later zou de band Sleep at the Wheel... een tributealbum uitbrengen. Still the King Celebrating the Music of Bob Wills and His Texas Playboys. En op dat album staat datzelfde nummer die ze samen met Dwight Yoakam voor dit album opnamen. Je gaat dus twee keer luisteren naar New San Antonio Rose. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Oh! long It was there I found beside the Alamo Enchantment strange as the blue up above A moonlit path that only she would know Still hears my broken song of love tender bluegrass time. Morning sunlight fills the room And the clock tells me to go Cause there's people I need to see The places I need to be But I wish that I could lie here with you Cause you are my nightlight Always my guiding star let me from the dark. When the night comes, I won't forget your spark. You're the one who led me from the dark. So shine on, shine on, shine on with me. Shine on, shine on, shine on with me. night And hold your hand in mine Let me sweep you off your feet To the rhythm of our dreams Without you I'd be forever counting sheep So shine on, shine on Shine on with me Shine on, shine on Shine on with me Lekkere eh, bluegrass uit Ierland. Dit was de live versie van Shine On van Wee Banjo Tree. En voor Wee Banjo Tree gaan we naar Blake Shelton. Dit is I'll Name the Dogs. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl Girl, it's high time I tell you, no more messing around. Time to lay these cards on the table and just throw it on out. I'm talking you and me with the same street name, same last name, same everything. It's a real thing, a how feel thing. So I'ma go on and take a swing. You find the spot and I'll find the money. You be the pretty and I'll be the funny. You plant the flowers, I'll plant the kisses. Baby, let's get right down to take a guitar Sang you a song out there with the crickets and the frogs You name the babies and I'll name the dogs Yeah You can park your car in the driveway I'll park my truck in the grass I'll put a little swing on the front porch If you put a little tea in my glass sunset from a gravel road. Kiss me in the kitchen on your tippy toes. Still loving on en I'll Name the Dogs hier bij de Nashville Radio Show. Ik heb nog muziek voor je klaarstaan van onze maandartiest Jodine Messina... van haar debuutalbum uit 1996. Gooi nou een nummer dat de nummer 2 notering voor haar zou opleveren. Dit is You're Not in Kansas en die More Dorothy. Dit is de Nashville Maandartiest. robbing the vault of more golden classics. Nashville met Astrid van der Kaai. Het is met geen pen te beschrijven. Dan heb je lak aan de regels. En mevrouw de voorzitter trapt niet in haar smoesjes. Ontslaat dat mens. was Western Swing van de Time Jumpers. En die gingen even allemaal all aboard. De band werd in 1998 opgericht door een aantal studiomuzikanten die vaak met elkaar muziek maakten. En de elfman grote band begon met het spelen in lokale gelegenheden en een groot bluegrass evenement, de Station In. Van 2010 tot 2020 maakte ook Vince Gill deel uit van deze groep. En in 2016 brachten zij het album Kids is uit, waar je dus net het nummer All Aboard van hoorde. 25 eh, juni recent werd het album What a Song Can Do Chapter 1 van Lady A, oftewel Lady Antebellum uitgebracht. En op dat album staat dit nummer. En dat is de titelsong What a Song Can Do. Sunday drive fills you right back to a different time should let her voor jullie klaarstaan in de categorie digitale brievenbus. Daarvoor gaan we nog een keertje naar Ierland. Via info.nashvilleradio.nl kregen wij nieuwe muziek opgestuurd van Noel Boland uit Wicklow, Ierland. Dit is de nieuwste single dus en die heet Out of My Mind. All these old memories They're getting me down inside my head They keep going around I thought I'd forgotten The life that I knew But most of all van Toby Keith is deze keer ons Spotlight-album... en werd aangevraagd door Gabrielle Bartels uit Hillegom. En je hoorde in het eerste uur al haar eerste twee nummers van haar top 4. En dit zijn de laatste twee. Dit is She Left Me en daarna She Ain't Hooked On Me No More. Een duet samen met Merle Haggard. Dit is Nashville Spotlight Album. Her for someone to come and pick them up Ah yeah. I don't know where they come from, man. I ain't seen that much luggage in my life. She was always bad about leaving, especially every time I done. upset me. She'll remember me until the day that she forgets me. We'd still be together, but she left me. She took everything I had except some change that she left laying in an ashtray. I guess I got that going for me if I plan on looking at it that way. motor. She took off with my guitar and my guns. I heard she ran away with my best friend Jake. And I know I'm gonna miss him when it's all said and done. We still be together, but she left me. I got mad about it, but it never did upset me. She'll remember me until the day that she forgets me. we'd still be together. But she left me upset me. She'll remember me until the day that she forgets me. We'd still be together, but she left me. 我。 letting one go. Yeah, I'm picking up all my bad habits again. She's letting one go. Lekkere country muziek van Toby Keith van zijn album Hunky Tonk University. En van country gaan we naar folk. We gaan in 1965 voor muziek van het Canadese folk en country duo Ian en Sylvia. Dit is Early Morning Rain. In the early morning she goes, my friend.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 few less ice caps way up north of here. Mother Russia stays pissed off. Yeah, she got some big old bombs still throwing around her weight after all these years. Yeah, the price of gasoline is enough to make you scream. Yeah, the cost of living goes up and the pay goes down. I don't care what's right or left, y'all. I'm just out here with the rest. Middle class, that still means broke to me. What else is new? I'm telling you all the trouble a blue-collared man is going through. We don't let no bad news hang around. It's the same old situation, all the facing. Our great nation, so to hell with all those bringing that bad news down. Yeah, the politicians will never know how to let their egos go. No, they could not give two damns about you and me. Yeah, but they still got their pensions with some tactics they'd rather not mention. That's the price we pay for them living free. What else is new? I'm telling you, all the trouble a blue-collared man is going through don't let no bad news hang around. It's the same old situation, all the problems facing our great nation. So to hell with all those bringing that bad news down. is going through. But we don't let no bad news hang around. It's the same old situation, all the problems facing our great nation. So to hell with all those bringing that bad news down. Oh, to hell with all those bringing that bad news down. Oh, to hell with all those bringing that bad news The best in country music from the past to the present. Where the crowd goes crazy when catastrophe strikes. Nobody's feelings seem to come out right. Talk is cheap and common sense ain't commonly found. try not to pay attention Keep on having my fun Minding my own I'll be a son of a gun If so-and-so down the road Don't like it a bit keep sidestepping. They keep throwing this shit. I don't preach no tricks, don't talk politics. I'm just a casual singer, holding my stones and my sticks. If I got a problem, my job is pull my heart in a song. hope your opinion is louder than mine. You might wear out my nerves, but you ain't changing my mind. My good God, let's hop off the soapbox and get along. Well, there ain't no kitchen fitting all of these cooks. If you're craving bacon, you may get dirty looks. So what?